Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Amerikaan van het Pentagon staat dat Moussin al-Fadli twee weken geleden is omgekomen bij een luchtaanval in Syrië. De 34-jarige Fadli was vroeger lid van Al-Qaeda. Hij was een vertrouweling van Osama Bin Laden en was als een van de weinigen op de hoogte van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. Boze boeren in het noorden van Frankrijk blokkeren de A1 tussen Lille en Parijs. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun vee... en hebben met tractors en hooibalen het verkeer in beide richtingen platgelegd. De A1 in Frankrijk wordt door veel Nederlandse vakantiegangers gebruikt. Waarschijnlijk blijft de weg tot morgenmiddag dicht. De Verkeersinformatiedienst raadt mensen daarom aan om om te rijden. Bij een ongeval op een schip in een petroleumhaven in Rotterdam zijn meerdere Turkse bemanningsleden onwel geworden. Volgens de brandweer hebben ze de giftige stof aniline ingeademd. Aan het begin van de avond ging het om vier mensen met klachten. Later kwamen daar nog drie bij. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Hulpdiensten hebben de bemanningsleden aan wal gebracht en naar het ziekenhuis vervoerd. Rusland zinspeelt op een importstop van alle bloemen uit Nederland. Volgens bronnen van het persbureau Bloomberg heeft het dreigement te maken met de inspanningen van onder meer Nederland om de waarheid over vlucht MH17 boven water te krijgen. De Russen beweren dat er schadelijke beestjes in Nederlandse bloemen zitten die de Russische landbouw kunnen bedreigen. Eindhoven Airport mag de komende jaren verder groeien. Volgens een onderzoekscommissie kan de Brabantse luchthaven zo worden uitgebreid... dat het aantal vluchten kan stijgen van bijna 29.000 dit jaar... naar 43.000 in 2020. Het gaat daarbij om vliegbewegingen, een vertrek of een landing.